7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een autoongeluk in Limburg zijn vanmiddag drie inzittenden van een auto omgekomen. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op de provinciale weg N271 in Wel. Twee inzittenden waren direct dood, de derde zat bekneld en overleed even later. Bij het ongeluk was ook een andere auto betrokken. Die werd bestuurd door een vrouw. Ze is aangehouden. Dat is een standaardprocedure bij dodelijke ongelukken. De verkiezingen in Thailand lijken te worden gewonnen door de pro gunta partij van premier Prayut. Met bijna alle stemmen geteld ligt die partij voor op de grootste oppositiepartij. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen in Thailand sinds de militaire staatsgreep van 2014. Maar het leger heeft nog altijd een flinke vinger in de pap. De kiesdistricten zijn ingedeeld in het voordeel van de pro gunta partij en de Thaise Senaat wordt helemaal door het leger benoemd. Daardoor is de kans groot dat Prayut premier kan blijven. Het cruiseschip dat gisteren voor de Noorse kust in problemen kwam... is aangekomen in de havenstad Molde. Het schip werd stuurloos toen in een westerstorm drie motoren uitvielen... en dreven richting de rotsen. Door de hoge golven werden de doodsbange passagiers heen en weer geslingerd en liepen snijwonden op. Ook kwam er zeewater het schip binnen. Het leek wel de Titanic, zei een van de opvarenden. Net op tijd kon het cruiseschip voor anker gaan en uiteindelijk voer het onder begeleiding van sleepboten naar Molde. Daar worden de passagiers nu opgevangen door hulpdiensten. Mathieu van der Poel heeft zijn tweede zegen van dit wegseizoen behaald. Na de ronde van Antalya won hij vanmiddag de Noord-Franse kasseienkoers koers Grand Prix d'Enin. Zo'n 10 kilometer voor de streep reed hij weg van zijn medevluchters. Afgelopen donderdag kwam van der Poel nog zwaar ten val... in de sprint van nokere koersen, maar daarvan leek hij vandaag weinig last te hebben. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt vanavond de bewolking toe. Vannacht vallen er enkele buien.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 dancing along to a country song on the radio. I started singing along and eyes met. She smiled a sweet dimple and grin. Then she walked right up to me. She grabbed me by the hand. My heart skipped a beat when she said, Quiero bailar contigo. Tu cuerpo se mueve como cantar. song, those Spanish words still tweede uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De rubrieken De Sterren van Toen en Tiptoppers. De cover van de week mag uiteraard niet ontbreken. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. In sommige recensies wordt gezegd dat Call Me Lucky het beste album tot op heden is van Dale Watson. Zover wil ik niet gaan, maar dat het tot zijn beste behoort, daar ga ik volledig in mee. You Weren't Supposed to Feel This Good is ook weer een nummer dat geen moment verveelt. warned you to beware me. I told you don't come near me. But you ignore what I implore, and here you are here with me. In my arms where I said you never should. Girl, you weren't supposed to feel this good. This feeling I've been dreading. Why are you so hard headed? I told the truth, I ain't good for you. You don't seem to get it hugging like I hoped we never would. Girl, you weren't supposed to feel this good. Oh, I feel I belong. I feel I can go on. The feeling's growing strong. Why don't it feel all wrong? I've grown so tired of losing, so I decided to stop choosing. I put my heart on ice, so I won't think twice about what it is you're doing. What you're doing, I never thought you could. Girl, you ain't supposed to feel this good. go on. The feeling's growing strong. Why don't it feel all wrong? I've grown so tired of losing, so I decided to stop choosing. I put my heart on ice, so I won't think twice about what it is you're doing. What you're doing, I never thought you could. Girl, you weren't supposed to feel this good.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 dat ze samen met Chet Atkins heeft gemaakt... Zijn bijdrage beperkt zich in dit nummer tot gitaar... Dat kun je bij Dave Edmonds niet zeggen als ze samen It Doesn't Matter Anymore voor het voetlicht brengen. Well, I knew a man named Camel. He'd cheat and steal and gamble. And I guess he tried most everything low down. Well, he was out tomcatting one night when he started to great big fight. Then a big policeman came and slapped him down. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to quit gin and dice. He's in the jailhouse now. then I met Bill's old gal Sadie, and she said. downtown in the can. Well, old city, she started fussing. She went down. Isador Gonzales was een Mexicaanse cowboy die om het leven kwam tijdens een van Buffalo Bill's Wild West shows in Engeland in 1903. Tom Russell wordt ondersteund door de Tex Maniacs, de meest authentieke Tex-Mex groep van dit moment. En dat betekent genieten geblazen. Voy Romeo and Buffalo Bill. A song from my bones in a graveyard in Bristol, neath an unmarked grave on the hill. We crossed the great waters a long time ago with cowboys and wild buffalo. Two shows a day for the folks of old England in a thing called a Wild West show. Aye, aye, aye. the foreigners cheer. Close the fairgrounds down, ride a bronc into town. Get drunk on their strong English beer. Wow! Shouting Isador Gonzalez is here. On the last matinee, on the final day, my bronco he fell on his side. I tried to roll clear, but he kicked my right ear twice and I died. Now it's a long, long way from Monterey, Mexico to a cemetery on a far Bristol hill. Mi nombre is Isidore Gonzalez Amigos, and I rode Bronx for Buffalo Bill. Ay, ay, ay, ay, hanging rattle, caballeros. Spur wild while the foreigners cheer. Close the fairgrounds down, ride a mule into town, get drunk on their strong English beer. Shouting, Isidore Gonzalez is here. where they laid my bones in old Bristol, England, neath an unmarked granite gravestone. Me pistoles in their museo, boys, they buried my boots with my bones. Now I flew as a raven to Monterrey, Mexico, where I'm perched on my old windowsill. Me nombre is Isidor Gonzalez Amigo, and I rode with Buffalo Bill. foreigners cheer. Close the fairgrounds down, ride a mule into town, get drunk on their strong English beer. Crying Isidore Gonzalez is here. What Isidore Gonzalez is here. Lynn Anderson had extreem veel succes met Rose Garden in 1970. De Canadese zangeres Brigitte Jolie nam de tijd om een nieuw arrangement voor dit nummer te maken en het in een prachtige ballad te veranderen. De cover van deze week. But what would it matter? So smile. just as soon as let you go. But there's one frisse benadering van een klassiek country geluid met fijne zang en geweldige songwriting. Dat is de juiste omschrijving voor Marty Howard Chambers met You Don't Love Me Anymore. Wat mij betreft gaan we veel meer van hem horen. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De rubriek Sterren van Toen is het country kerkhof van dit programma. Het bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Bluegrass-artiest Mac Wiseman is eerder dit jaar op 93-jarige leeftijd overleden. Zanger en gitarist Mac Wiseman helpt bluegrass en moderne countrymuziek van de grond af aan op te bouwen. Hij bleef een waardevolle mentor en ambassadeur voor beide genres tot aan zijn dood. Het is moeilijk kiezen, maar Just a Closer Walk with thee lijkt mij wel juist. I am weak, but thou art strong. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. closer walk with thee. Granted, Jesus is my. Mac werkte samen met Johnny Cash, Merle Haggard, Doc Watson, Merle Travis, de Osborne Brothers, Alison Krauss en John Prine. In 1986 was hij medeoprichter van de International Bluegrass Music Association. Nog een gospel van hem, He's Got the Whole World in His Hands. En vervolgens een waardig afscheid met Are You Missing Me? In his hands, he's got the whole wide world. In his hands, he's got the whole world. In his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. In his hands, he's got the little bitty baby. In his hands, he's got the little bitty baby. In his hands, he's got the whole brother. In his hands he's got to you and me sister. In his hands he's got to you and me brother.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 Tears filled my eyes as I read it o'er. I just can't believe that it's true. glitter of gold turned your head. And while I was searching employment to find, you married another instead. Het verleden ligt achter ons weer naar het heden. Van het Americana duo Over the Rhine is het album Love and Revelation uitgebracht. Het is voor de duo hun 15e studioalbum met erop het prachtige Los Lunas. I Wayward Skies is het debuutalbum van Don Weir. Ride This Train vinden we daarop terug. Zowel country als rock invloeden zijn aanwezig. She's every sunrise and daydream A midnight freight trail of smoke The twilight on the horizon I'll ride this train anywhere she voor de top. Als ik het over Cassidy Pope en de Zac Brown Band heb, dan begeef ik me op het gebied van de country charts. Cassidy maakt een goede kans een hit te scoren met If My Heart Had A Heart. En voor de Zac Brown Band komt die hit er zeker met Someone I Used To Know. know. Kept the bars to fill the hole. Crossroads, Kees de Haan. My Heart Gets Away van de Smoky Mountain Moonlighters. gets in my way. I recall about a million dreams ago. since then, I've spent many nights alone. Mr. Moonlight always seems to make a big fool of me every time it's in my Goodman wil er graag op wijzen dat alles waarnaar ze luistert haar muzikale ontwikkeling op de een of andere manier stuurt. Ze meldt echter dat Miranda Lambert, Loretta Lynn, Casey Musgraves, Brandy Clark, Justin Moore en Tyler Childers tot haar grootste voorbeelden horen. Met Bourbon Breakdown bewijst ze dat ze op de goede weg is. Dell en James Gillard zeggen dat ze alle tijd van de wereld hebben.